Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Groningen wordt vandaag weer verder gezocht naar Jeffrey van 10 en Emma van 8. De broer en zus verdwenen afgelopen weekend. Waarschijnlijk zijn ze ontvoerd door hun vader. De politie heeft een brief gevonden waarin hij zegt dat hij zichzelf en de kinderen iets aan wil doen... Deze verslaggever van de regionale omroep RTV Noord heeft het idee dat het onderzoek muurvast zit. Als je het weet en je weet waar je moet zoeken en je hebt aanwijzingen, ga je daar naartoe. Hou je je mond erover dicht. Maar als je vervolgens ja, nog maar een keer uitgebreid het publiek gaat vragen... alsjeblieft, heb je wat gezien? Weet je waar ze zijn? Eh, meld, meld je. Ja, betekent toch wel dat het ingewikkeld is geworden om ze te vinden. Vandaag wordt verder gezocht in de omgeving van de Groningse plaats Beerta. Gisteren werd daar ook al een grote polder uitgekampt, maar daar werd dus niets gevonden. Veel mensen staan er financieel beter voor dan acht jaar geleden. Onderzoekers van ABN AMRO zeggen dat de prijzen in die periode weliswaar flink zijn gestegen... maar niet zo snel als de inkomens. Huishoudens in ons land kunnen tegenvallers dus beter opvangen, staat in het AD. De Amerikaanse regering heeft een groep migranten op het vliegtuig gezet... naar Honduras en Colombia. De mensen aan boord zouden zich vrijwillig hebben aangemeld in ruil voor geld. Ze kregen allemaal een pinpas mee met 1000 dollar. Ook mogen ze een aanvraag doen om alsnog legaal Amerika binnen te komen. Onder de passagiers waren ook kinderen die in de VS zijn geboren een paar dagen na het Songfestival rommelt het nog flink na. De publieke omroep van Spanje ligt overhoop met Israël... en de organisator van het festival, de EBU. Spanje wil dat er een onderzoek komt naar de publiekstemmen. Een groot deel daarvan ging naar het liedje van Israël... terwijl dat bij de vakjury helemaal niet zo goed scoorde. Onder meer België wil ook dat er een onderzoek komt. VRT wil echt een groot gesprek hebben over de rol van het Songfestival. En is daar achter de schermen al langer vragende partij voor. Maar eh, de EBU heeft dat altijd een beetje op een afstand gehouden. Ja, we zullen dat gesprek voeren, we zullen dat gesprek voeren. Dus heeft de VRT vandaag nu gezegd, we moeten dat gesprek voeren en we zullen dat ook doen. Spanje en België zeggen dat Israël een flinke campagne had opgezet om stemmen te winnen. Dat is niet verboden, maar volgens hen wel in strijd met het idee achter het Songfestival... Namelijk dat het neutraal en niet politiek is. Krijg je het weer nog. In het noorden begint de dag met wat mist. Maar verder is er vooral veel zon vandaag. Later ontstaan er wel stapelwolken, maar het blijft droog. Bij max 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de AWB. Zoals gebruikelijk op dinsdagochtend is het druk onderweg. Zo staat er nu een lange file op de A6 Lelystad richting Muiden. Bij Muidenberg een kwartier op onthoud. Rijd je op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... dan kun je bij knooppunt Rottepolderplein een kwartier extra reistijd rekenen. Ook vertraging op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Vinkenveen en knooppunt Amstel 10 minuten op onthoud... Rijd je op de A8 Zaanstad richting Amsterdam... dan heb je bij knooppunt Zaandam ongeveer 5 minuten vertraging. De N242 Middenmeer richting Alkmaar bij omval een kwartier op onthoud. De A27 Almere richting Utrecht tussen Almere Hout en Huizen 5 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging.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 everything evolving hard to survive, she said. took a look at him. Grew up mad and antisocial. Hated outdoors, always in playing Madden. Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life. Now he's slowly losing his fire.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 Hamas noemt de gezamenlijke verklaring van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada een belangrijke stap. Die landen waarschuwen Israël dat ze maatregelen zullen nemen... als het land het nieuwe offensief in Gaza niet staakt... en er niet meer hulp voor de Gazanen komt. De politie gaat vanochtend verder met de zoekactie naar de twee vermiste kinderen uit Groningen. Ze zijn waarschijnlijk ontvoerd door hun vader. Gisteren maakte de politie bekend dat ze vrezen voor het leven van de kinderen. In de buurt van Düsseldorf heeft de Duitse politie de vermoedelijke dader van een steekpartij opgepakt.